uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Centraal-China heeft de zwaarste regenval in decennia geleid tot enorme overstromingen. In de stad Zhengzhou viel in een uur tijd 200 mm regen. Wegen en het metronetwerk zijn ondergelopen en er zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Volgens staatsmedia zijn er zeker 12 doden gevallen, maar mogelijk loopt dat dodental nog aanzienlijk op. Op sociale media worden beelden gedeeld van mensen die vastzitten in de ondergelopen metro's. In sommige video's is te zien dat mensen bijna kopje ondergaan. Streamingdienst Netflix verwacht dat de groei van het aantal abonnees de komende tijd vertraagt. Nu wereldwijd veel coronamaatregelen worden versoepeld en ook de concurrentie van andere streamingdiensten toeneemt. Dat werd duidelijk bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf. Er kwamen tussen april en juni anderhalf miljoen Netflix abonnees bij, waarmee het totaal wereldwijd op 209 miljoen komt. Om weer aantrekkelijk te worden voor gebruikers gaat Netflix behalve films en series ook games aanbieden. Zonder extra kosten voor abonnees. Wanneer de eerste games verschijnen is nog niet bekendgemaakt. In het noorden van Italië is gisteren een Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. De motor kwam nabij de snelweg A22 in de buurt van Bolzano in Zuid-Tirol... in botsing met een vrachtwagen en belandde onder het voertuig. Volgens de politie was de motorrijder op slag dood. Langs de westkust van de Verenigde Staten moet een gigantische bosbrand. De zogenoemde bootleg fire heeft in de staat Oregon al 10.000 hectare grond verwoest. Er woeden op dit moment in 13 Amerikaanse staten flinke branden...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 Dfm, Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Pfft. holding on. Don't I, let go. Hold on to my hand. Use it. Hold on to me. You got it. Hold on to my waist. Use it. Don't let go of me. So good. Hold on to my hand. Use it. Hold on to me. You got it. Hold on to my body. Yeah. Hold on to me. You got it. Hold on to my waist. Don't let go of me. Hold on to my hand. Hold on my don't let go of me. Hold on to my body. Don't let go of me, Hold on to my body. Say hey. Hold on to me. Hold on, hold me. Hold on to me. Hold on to me.